Live vanuit de binnenstad van Horen. Vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501.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 you.nl en boek de training die bij u past. BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Hiep, hiep, hiep. Hiep, hiep, hiep. zal die leven, lang zal je leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Ja, we zijn begonnen met de enige echte eh, Thomas en Air Horn Show. In dit geval is het niets minder dan White Boy als Party Anthem. Dit hebben we eh, toch wel een beetje bewust gekozen, ook al onze status en de Verdiend. Mag ik jullie een hartelijke welkom heten bij het White Boy Waste Anthem van vanavond. Yes sir. White Boy Waster, bitch je wist je weten. René vroeg het brak, dit is je feestje. Jim Bakken, Frits Spits en Chrisje Severs. Speciale shout-out naar Victor Crescetje. Sneeuw in de fik, berg in de Brandsteker. We praten rond en Rick Brand steken. De swag is sowieso tijd, Krab, beetje. Maar je ziet er niet van mijn krab eten. Hebben het over Marco bakken toestanden. Texki swag, in de booth wanten. Vicky Ricardo, allebei de koemannen. Doe me dansje, naar Oelemansje. Jacques D'Angona en die guy van Una Paloma Blanca. Mensen, die heeft mijn plannen? Veuf en Jeka en Stoli. En Ferry, Samoji, Zowie, Zowie. Nee. White boy wasted op de skipper gone. Status slug, status slug, status slug. Oh, white boy wasted op Status lock, status lock, status lock. Oh, white boy wasted in the ski herd. In the ski herd, in the ski herd. White boy wasted ABS hood. Status lock, status lock, status lock. Oh. White boy wasted. Nick en Simon, dat and Drake, trickje. Vertel het me, Oké, okay, no angel. Ricky Niemann, ik kom altijd met wat nieuws als Hammer Season. Uh, every season. Op de skis gaan, noem white boy wasted of bon vivant. sowieso, drinken op het niveau. Fikken zee, lady niggas om te skiën. Yo, fik je teenage ladies, gezetje uit de 80s. Vince Vaughn en swingers, ik ben money baby. RB Space Wagon waar ik in rijd, de piste van mm. afglijdt. ze is van mij. In de Savoy met je baby, moeder. Ik vraag aan Marjan, doe me 1, 2, 3 shooters. Eentje voor mij eentje voor jou. Eentje voor Wilma met de feestkamer boven de schaal. Vroeger was ik little van Velsje 1 meter 13 als die meisjes van Kelsje Ik ruik lekker, nek vol van geelsje. Kom op de meiden, schenk me nog een pilsje malle, een beetje trippel ze weg Keet tippel, zeven kleuren. Scheet skittles, Victor. Cray cray, crazy big car. White boy wasted op de ski parkons. Status status status White boy wasted ski parkons. Status status status White boy wasted in the ski hood, in the ski in the ski ah, ah, ah. White boy

Ik voel iets aan die andere kant borrelen. Ken af. Koerat. Caselli, dat je er bent. Eh, is het vroeg of is het laat? Dat is puur subjectief. Ik voel hem als een latertje zitten. Ik voel hem ook als een latertje. Wat heb jij aan vanavond? Ik heb aan vanavond die White Boy Wasted uniform. White Boy Waste uniform. En wat jij, tell me what's up. Um, ik heb weinig aan. Voor mij heb ik... Eh, Kom op met die bokkels. Start startie. can recall at times it plays in my head. All of the trauma and the bullshit you said. See, it's just like a movie now. I see it so clear. You want me back now. You wish you were here. Oh, oh, oh inside my paradise. Wish you were here. oh. oh. 24 7. That's the way you had me. When you had me, you turned me away. Oh, oh, oh. You said that you didn't need me. Now you're pressed to see me, and you're ah. praying for the day. Hey, hey, hey, hey. When you should have realized all I was in your life. Sorry, playboy, too late. Thomas, oh. ik vind het heel lekker wat je opzet. The fact of the matter is, I really don't give a shit about nothing that you gotta eh, say because you wish you were here. Oh, oh. wish you were here. Oh. club, baby, you got to get up. Cause homies thug, homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I Champions staan. Hij zit op zijn beurt ook gewoon interessant te bellen. Hij is bezig ondertussen met een DJ-set. Hij heeft zijn CD-speler meegebracht naar de studio. South Central out to the west side. Let's California louder. California bug got your boy a gang of bug. I'm on, I might bell up in the Century Club with oh, my jeans eh, on. and my team strong. Get my drink on and my smoke on, then go home with something to poke on. Locus on for the two triple O OJ. Of is het die FS Green remix? Wat is het? S-R-OJ. Heftigheid inside the place. Die zo lekker bent. Oh, oh, met deze. Thomas, wat vind jij? Wat vind jij? Vertel me. I'ma sing no more, bitch. Oh, remix. Oh, remix. Oh, remix, that's what's up. Bitch. Oh, remix, bitch. That's just bloody, bloody, bloody, makes me wanna vote, bitch. if you got it, got it, flown it if you got it, got it, flown it if you flown it, flown it, flown it if you got it, cause you know they really want Flown it if you got it, got it, flown it if you flown it, flown it, flown it if you got it, got it, flown it if you flown it, flown it, flown it if you got it, got it, flown it if you flown it, flown it, flown it if you got it, cause you know they really flown it, then got it, got it, flown it, then flown it, it, then got it, got it, flown it, then it, it, then got it, got it, flown it, it, flown it, got it. ondertussen dus zijn wij gewoon ook weer verder gegaan in het studio. In het studio zijn wij samen met niemand minder dan Thomas Gunner Champion. Thomas Gunner Champion heeft zich al eerder voorgesteld. En je kunt hem misschien van feestjes in Amsterdam Ondertussen is ook niemand minder binnen dan Tim. Tim Tim, laat je horen. Ja, shout-out naar Tim van 3FM. Yo, yo, yo, yo, gasten, hey, hey. Yo, what's up? Gaan we een beetje lekker, Tim? Ja, gaan we heerlijk. Even aan jullie voor te stellen, Tim is een eh, stagiair bij 3FM en hij gaat best wel Ik lekker. Ben jij wel rustig? Nee. Hij, gaat rustig, toch? Nee, ja. <laughs> ja, dat vind ik mooi. Ehm, de volgende ja. pokoe wil ik graag ook aan jullie voorstellen. Dat is niets minder dan eh, de enige echte eh, Boss of the South. Ik weet niet of wie, wie de Boss of the South. is. Nee, maar ik ben... Ik ben serieus de Boss of the South. 山かよ Dez anos em prof, contigo. I throw a dollar. She works hard since back when you ain't had too many dollars and you couldn't trust your friends. Used to ride around in Pala, drop you off right after high school. I don't know too many like you, bitches hate but they won't fight you on. Uh. Bars love you too honest, no time for no problems. It's all good cause you bad, you just be falling for the wrong niggas. I'm clicking all of her pictures and she showing all of that dads. Thought that life, you ain't even gotta ask, you ain't even gotta know how to know that. That she just moved out of mama's just went back to college. She is my dancer. When she dance, I throw with dollars. I throw with dollars. I, I, I throw with dollars. She is my dancer. When she dance, I throw with dollars. She works hard for the money. So, so, so hard for the money. So, so hard. She be dancing for them dollars. She be dancing for them dollars. She be dancing for them dollars. Dancing for dollars. Uh, money slaves can't save them. Her mind gone, she in. She getting double what she made then. Ain't got a man, but she paid man. She know the game, it ain't fair. Just foul play, no referees. I'm falling back, just watching that in the corner off with a couple of racks. I like that, I need that, I want that, I see that. Can I meet that? Where you be at? Everybody tryna beat that. And I'm clicking all of her pictures and she showing all of that dads. Got that life, you ain't even gotta ask. You ain't even gotta know how to know that. that she just moved out of mama's, just went back to college. She is my dancer. When she dance, I throw with dollars. I throw with dollars. I, I, I throw with dollars. She is my dancer. When she dance, I throw with dollars. She works hard for the money. So, so hard. So hard for the money. So, so hard. She be dancing for them dollars. She be dancing for them dollars. She be dancing for them dollars. Dancing for them dollars. I like that. I need that. I want that. I see that. Can I meet that? Where you be at? Everybody tryna be that. I like that. I need that. I want that. I see that. Can I meet that? Where you be at? Everybody tryna be that. I like that. I, I, I need that. I, I, I like that. Can I, can I, can I beat that? Yeah, Toss it, collective coming up. Greedy one, interselector. Greedy one, interselector. Greedy one, interselector. Hey, yeah, hey, hey, yeah.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 When the crowd Cocaine powder. I'm the information. I'm the information. Cocaine powder. I'm the information. Cocaine powder. I'm the information the information. Cocaine powder. so addicted to cocaine I'm so addicted. I'm the information. I'm so addicted to cocaine I'm so addicted. I'm the information. I'm so addicted to cocaine I'm so addicted. I'm the information. I'm so addicted to cocaine. I'm so addicted. I'm the information. I'm so addicted to cocaine. I'm so addicted. I'm the information. I'm so addicted to cocaine. I'm so addicted. I'm the information. Cocaine powder. for the one and only Conrad. We, we, we, we rain. Oh man, I appreciate it so much. I really appreciate it. You know when they say in America, I appreciate it. This is Lee so appreciating that shit, man. And, and I, I think we have a third customer that uh, should introduce yourself. itself. Come on over, Tim, and introduce yourself. Yo, yo, yo. Yo, motherfuckers. You need to speak a little louder because we don't hear you. Bam! It's the one only Tim van 3FM. <laughs> Ik weet niet of jij jullie, jullie bekend zijn. Ja, ja. Maar de enige 3... Pas wel, pas wel, joh. Pas wel. Ik zit daar even te schrijven jullie. Rappen, rappen herkennen ze niet. Ik zet hem af op deze hip-hop beats. Ik, ik kom gelijk met echte hip-hop shit. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de ene en echte A$AP Rocky. A$AP Rocky is mij wel wellicht bekend. En uh, Hands on the Wheel, het nummer van hem samen met eh, de enige echte Schoolboy Q. Ehm, die heb ik als enigste. Eh, daar ben ik bekend mee geworden via de Appelsap promotiefilm. En ik ga ook niet liegen, daarna heb ik hem pas eigenlijk uitgecheckt. En ik vond het heel leuk en, en aangenaam. Dus ik dacht, wie ben ik om dat dan ook op mijn beurt niet op te zetten? feeling like 2 a.m. night. me, it's just weed and brew. See the whole flock to you when your name is Q. Am I overfaded? Hell yeah, it's true. Turn a beat on any limit on what I can do. See the top dog and heat, but I'ma fuck the world. I'ma be on tilt until God referrals. You sat me down, I'm still trying to get higher. You looked at me stupid when I twisted up the fire. Meanwhile, my nigga drunk as fuck, a nigga fucked up. We all fucked up, y'all done fucked up. I brought more blunts, go back to up. You niggas know what's up. Too damn high can't stand myself. I love drunk driving, man. I'm something else. He on my side. You more than welcome to milk, about to finish a pound. You more than welcome to help. Hey. We the bros, we the bros. Life for me is just we the bros. Yeah, yeah, yeah. We the bros, we the bros. Life for me is just we the bros. I fucked her once and I can fuck her twice. And you heard me right, I might fuck tonight. Yeah. I fucked her once and I can fuck her twice. And you heard me right, I might fuck tonight. Hands the wheel, 你好。 this motherfucking bitch once again. It's a pretty motherfucker with a 40 ounce of brew. My nigga Q when we drunker than a bitch. We getting millies, motherfucker, yeah, on uh, nigga weed and brew. It's unbelievable. Got a freak or two in my vehicle. Got the purple drink, got the yellow drink. Yeah, we mix it up, call it Pikachu. With a little bit of uh. crack, little bit of dope, little bit of smoke, little coke, little weed when they on them. Little bit of E, little bit of shrooms, little bit of dudes with the do hands on the wheel. And I keep the illest, trillest bitches while I'm swagging it. a bit, little bit. That's my pursuit of happiness bros, we the bros. Life for me is just we the bros, we the bros, we the bros. Life for me is just we the bros. I fuck her once, then I can fuck her twice. Then you heard me right, I might fuck tonight. If I fuck once, then I can fuck her twice. If I fuck her twice, I might change her life. If I change her life, she might hit my weed. We can have a summer, run it off for three. Her marrying me, I'll keep it strictly G. My philosophy upon living right. Nigga, weed and bruising head every night. Hope the pussy nice, cause I'ma fight the bitch. Beat it down and shit, I be clowning with. Black hippie crew, how swag am I? Be the reason why she wanna drown my dick. But I super lie, she was super dry. No paper planes, the Vegas are fly. Don't act surprised, too much locus side. Let's get stupid high to where I can't reply. Love smoking dope, I won't compromise. Yeah, yeah, yeah the bros, we the bros. Life for me is just we the bros, we the bros, we the bros. Life for me is just we the bros. If I fuck her once, then I can fuck her twice. Then you heard me right, I might fuck tonight. If I fuck her once, then I can fuck her twice. Then you heard me right, I might fuck tonight. Yeah, bitch, give it a duck. Uh, uh, Oké, okay, dat nummer knalde er niet in één keer in. Ik ga het opnieuw doen, want ik vind dat nummer gewoon een drop waardig. again. down, coming down, coming down, coming down, coming uh-huh. down off a pill. See what next we on. Bad little bitch in the driver's seat. Fuck them rappers, she be bumping me. Puff on your own, shit I puff along. Won't pass the weed, but I'll pass a bitch. Mastermind, the bitch stole my dick. Stuck me up and then hit a leg. Retaliated, had to bust off quick. Uh, let me see. This some orange juice. You like taking E? Hennessy, yeah, on the rocks. Take a shot and I'll take a bite. Oh, uh, little sarcasm. Swag OD got them all laughing. G hit B, he go orgasm. Leaning out the phone and I'm really spazzing woods, hey. that good, you sell, you sell, nigga, rap me out, uh. rap me out, I say rap me out, yeah. just sold it out, bitch, stack me out, yeah. fuck all that shit you be talking about, yeah. wanna come up in the world and vouch, yeah. been around the globe, no my mommy house, uh, put the panties south and I stuck it north, yeah, I fuck the course, have intercourse, I can fuck for life, guess I fuck the right, she keep talking lies. that she leave your ass. Coming down, coming down, coming down, coming down. Solo hoe, solo hoe, solo hoe, solo hoe. Leaning like a motherfucking cholo hoe. Blue chucks on LP chocolate bastard. OG master, off for E. She climax faster, spread her legs like mayonnaise. Been had games since Sega Saturn. I won't pass the weed, but I'll pass your bitch. But you relax a bit, I'm on activists. Them niggas thought I had a laxative, no ain't that some shit. Hmm, ain't that some shit? She suck dick, she don't give me no lip. I run shit, and I don't be on no field. Bust on hoes, I don't need no clip. Now that's gangsta, bitch. Rollin' through the city with my gangsta, bitch. I'm a gangsta, bitch. We on y'all heels like anchorlets. Q tell these niggas what we on, thaw hallway, blow all day, carry on. Uh, she unzipped these 501 jeans after that, she told me. She told me. You nasty. So. You nasty. You know you nasty. Bet I got some weed. Bet I got your bitch. Bet she on her knees. Bet she swallowed dick. Bet she love my swag. Bet she leave your ass. D on a nigga. Extra pills. Extra pills. Extra pills. Yeah, uh, I say extra pills. Got it up, double stacks, tri- triple stacks. I got a quad too. Still got the baddest hoe. Still burn the finest weed. Everywhere we go, they still know who we be. Now take a picture. Now let me. As the West Band. Take your time with the one and only classic straight from out of USA. Yes, sir, it's the USS Band. Give it all up for the one and only Night Radio go by Air Horn, produced by the one and only Thomas Winchester. And the one and only, even so infamous as Plymouth. zal u eh, heus overkomen dat u afvraagt van... Hé, hey, wat is dit? Wellicht bij deze tonen dat het u eh, iets verheldert. Dit is een beetje ons uh, party anthem vanavond. Het is gemaakt bij de SLB Money Gang. Yes. White boy wasted, bitch wist je weten René vroeg het brak, dit is je feestje Jim Bakken, Frits Spits en Chrisje Segers Speciale shout-out naar Victor Crescetje Sneeuw in de fik, berg in de steken. We praten rond en Rick steken. de swag is sowieso Martijn, krap beetje Maar je ziet er niet van mijn krap eten hebben het over Marco Bakker, toestanden. Texki swag, in de booth warmte. Ricky Ricardo, allebei de koekmannen. Doe me dansje, Reinhard Oelemansje. Jacques Dangona en die guy van Una Paloma Blanca. Mensen, dit heeft me plannen. Veuf en Jeka en Stoli. En Ferry, Samoji, Zowie, Zowie. night. White boy wasted up the ski park on. Status lock, status lock, status lock. Oh. White boy wasted up the ski park on. Status lock, status lock, status lock. Oh. White boy wasted in the ski hood, in the ski hood, in the ski hood. White boy wasted ABS hood. Status slut, status slut, status slut. Oh. White boy wasted. Nick and c Simon, the bus and Drake, Yeah, vertel me niemand. Oké, nog eentje. Ricky Niemann, ik kom altijd met wat nieuws als Hammer en Season. Uh, every season, Up de skis gewoon. Ik noem White Boy Wasted of Bon Vivant. So we saw drinken op niveau. Fikken zee, lady niggas om te skiën. Yo, fik je teenage ladies, je uit de 80s. Vince Vaughn en swingers, ik ben money baby. R&B, space wagon waar ik in rijd. De fietsen van mm. afglijdt, Leidse is van mij. In de Savoy met je baby, moeder. Ik vraag aan Marjan maar 1, 2, 3 shooters. Eentje voor mij. Eentje voor jou, eentje voor Wilma Met de feestkamer boven de schaal Vroeger was ik little, van Velsje 1 meter 13 als die meisjes van Kelsje Ik ruik lekker, nek vol van geelsje. Kom op de meiden, schenk me nog een pilsje Westmalle, een beetje trippel Theems weg Keetje Tippel, zeven kleuren. Scheetje Skittles, Victor, Cray Cray, Crazy Big White boy wasted op de skipark kansie. Status lock, status lock, status lock. White boy wasted op de skipark Status status status White boy in de ski hood, in de ski in de ski

ballin', ballin', ballin', and you ballin' and your money long. What you waitin', what you waitin', what you waitin' on? Ballin', ballin', ballin', and you ballin' and your money long. What you waitin', what you waitin', what you waitin' on? Yep.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 ja, het is. We hebben ook niet voor niks de intro gekozen. We hebben zojuist lekker kunnen beuken en rammen op Thomas Gunny Champion zijn pokkels. Heb je er nog iets over te melden? Welke pokkels heb je daarvoor uitgekozen, Thomas? Ehm, het is lastig om het zo in een korte tijd samen te vatten welke pokkels ik daar allemaal voor heb uitgekozen. Ik heb daar heel erg hard mijn best op gedaan setje. Of jullie klaar te hebben. Als je interesse hebt in bogus, stuur even een mailtje. Info at radio 501.nl De ballbox op www.radio501.nl Staat wagenwijd voor jou ook. Graag weten welke pokus ik net ga heb. Ehm, ik denk dat we nu gaan luisteren naar een heel prachtig nummer van de XX. Inderdaad. De intro van een album exits, we define. gegaan. Dat wij dat wouden. Je hoort nou deze pokoe. Wij willen liever deze pokoe. Die Angelo Envers zit er aan te komen. Maar ondertussen hebben we eerst nog even Sufjan Stevens in de reming van Ghetto. En nou dan toch over dat onderwerp praten. Ik zag een paar kusjes hier achter in de studio. Kusjes, ik zag liefde. Ik zag vlinders vlinders achter in een studio. Matthijs. gezien, maar uh, wel een hele lamme vriend van jullie. En Rosa. En ik. Vlinders? Nee, vlinders die komen alleen bij zon. Als wel eens nachtvlinders. Laten we het hierbij houden. Waar gaan we van niet Koolraad? Sighetto. ghetto of nou, laten we zeggen Sufjan Stevens. En dan niemand minder in de Ghetto remix. En als we dan toch over het onderwerp ghetto praten. Hij doet op zijn beurt zijn ding. Hij is over twee weken te schouwen in de Paradiso. En daar mag ik je dan wel voor warm maken. Maar iemand anders in de studio wil je ergens anders voor warm maken. Ik wil je alleen even vertellen dat je in je microfoon moet praten. En als je de andere kant op kijkt, niet praten voor microfoon. Maar voor de rest. Mijn oprechte excuses. Nonsens, nonsens, nonsens. It's been four hours now since I've wandered through your place. And when I sleep on your couch, I feel very safe. Pepijn Lane. Ook wel bekend als... Uh, eh, ah, BFHBC. Speciale shout-out naar allemaal Miss Piggies. Dat ook wel, dat is wel sick toch? Rook is toch nog steeds hip? Toch? Toch? Miss Biggie, bad bitch uit de provincie. Grote stadsplannen en ze wist ze had het in zich. Populaire dame, maar ze miste wel wat inzicht. Nog geen twee nachten in de stad, ze had wat inzicht. 18 lentes jong, in varkensjaren. Honing, platina blond waren de haren. Provinciale showbiz, 8 dagen later. Voor het eerst aan de konto, 18 dagen later. Overal op lijst met de Jopen en de Dijs. Snuiven op de play, ogen schoteltjes gelijk. Elke week een nieuwe muppet in. dan hopen dat hij de gat kon vullen. Maar ze schoven er opzij. Met een buik vol met hipster, verstopt achter een planga. Miss Piggy, opgebruikt, de stadsbanger. Niks, geen pst, geen vakka met je bakka. Uitgeblust met de bus, terug naar papa. Zie de gaan, Miss Piggy Bad Bitch in de bus onderweg naar de city. Roy voor die bars, deze mannen weten wel uit. met een bad bitch was Piggy. Biggie, bad bitch on the grind. Miss Biggie, bad bitch uit de provincie. Miss Biggie, bad bitch on the grind. Miss Biggie, bad bitch uit de provincie. De vader was van huis, de moeder lag in de schuur. Die voerde de acht nieuwe, de voeding was achterlijk duur. Die had niks te schaften met de nachtelijke avontuurtjes. Schoolte uit voor achterlijk karikatuur ze belden aan bij de ex. ken met de kikker, maar die was nu flikken. Met die Berden verklikken. Die had er gesnitcht via Twitter, via flikken. Ervoor gezorgd dat ze eruit werd geflikken. Dan stond de bad bitch buik vol met hipster Uitgewoon, buitengewoon en huilend over gisteren Van binnen net als buiten, druilerig, ogen mistig Toen Kermit belde en zij kom hier ogenblikkelijk Echte muppets denken nooit aan aborteren Laat me samen met Fossie hem adopteren We noemen hem ongelukje, dan kan je er nog van leren Maar kom je in zijn buurt, dan laat ik je arresteren Zie de gaan, Miss Piggy Bad Bitch in de bus onderweg naar de city. Boy voor die bars, deze mannen weten wel raad met een bad bitch zoals Piggy. Miss Piggy Bad Bitch on the grind. Miss Piggy Bad Bitch op de provincie. Miss Piggy Bad Bitch on the grind. Miss biggie. woont ze in een steegje. Zit ze aan de freggelrok en af en toe dan belt ze op en jengelt in het Engels. Toch praat ze over de zoon die model en engel is. En dan luister ik gemengde shit. Want ik was laatst in de stad een paar dagjes. Toen kwam ze op me af redelijk vaagjes. Ze toonden me een foto van de zoon, het was tragisch. Want ik zag alleen twee dode varkenshaasjes. Ze is een bad bitch, ze is een bad bitch. De allergrootste hoop van die hele Muppet Show. Ze is een bad bitch, ze is een bad bitch. De allergrootste hoop van die Muppet Show zie de gaan, Miss Piggy Bad Bitch in de bus onderweg naar de city. Prooi voor die bars, deze mannen weten wel raad met een bad bitch zoals Piggy. Miss Piggy Bad Bitch on the grind. Miss Piggy Bad Bitch at the provincie. Miss Piggy Bad Bitch on the grind. Miss Piggy meisje nog zwanger geworden laatst van die ene guy. Ik vond hem wel cute hoor. En me nog heel even roken, ja of nee? Ja of nee, want ik koop nu bijna een pakje. Ja? Marlboro, nee? ja, Lucky Strike, nee? Wat hoor, ik versta... Ik versta je heel slecht. Kun je me het alsjeblieft vertellen, Thomas? Vertel me. Marlboro, ja, Lucky Strike, nee? Wat is het? Marlboro, ja, Lucky Strike, nee. Oké, dat is best verhelderend Ga je nog voor zwanger gaan dit jaar? ik heb mijn bitches, laat ik het zo stellen. Holla uit bitches. We gaan nu luisteren. CF, CF. Een prachtige plaat als je het mij vraagt. Komt uit ah, ah. deze maand. Deze maand, april. Um, rollende piano's. Rollende piano's. Rollende piano's. Het gaat heel lekker. Ehm, geniet van deze plaat, want het is een prachtig stukje. Het is een genot voor het oor. volgende waar we naar mogen luisteren. Ben Westbank, Butterflies. Nieuwkomer uit Engeland. Net gesigneerd bij Jill Peterson's nieuwe plaat. Butterflies. talking straight, talking straight. Straight up, you are refined. I am into you, into you. House music, state of mind. Gonna make mine, gonna take time, make your answers good. Will you be mine? Will you be mine? I really think you should. Spend a lot of time, lot of time, just watching how you do to make you mine, make you mine. I'm really into you. Felt a lot of things, lot of things. Haven't felt this for a while. You give me butterflies, butterflies, flying through the sky, flying through the sky. You give me butterflies, butterflies, flying through the sky, flying through the sky. You give me butterflies, butterflies, flying through the sky, flying through the sky treat you right, treat you right. Give you everything you need. Keep you by my side, by my side. Want you here right next to me. I'll be sitting tight, sitting tight. Konrad Wiering. Yes sir, aan de andere kant van jou. Ben Westweg, Butterflies. Ben Westweg, Butterflies. Wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Oh, dat is een vraag aan mij. Ehm, ik moet toegeven, ik kon het plaatje nog niet. Lekker funky, dat is. Niet next level, maar het was er wel. Twee weken geleden, Club Up, Amsterdam, De Kring. Stond hij te draaien, een DJ-setje. Ik ben er niet bij geweest ik er graag bij willen zijn. Ik heb hem wel gezien bij het uit eten gaan, is het niet? In de matzo. Volgens mij de heb matzo. hebben na wij... tafeltje verder dan wij zaten. Dat is dan met het gezelschap van mijn verjaardag. Shout-out naar al onze gasten toen die avond. Het zijn van een Sydney. Het zijn van een Daniel. Het zijn van een Douwe. Het zijn van een David Het zijn van een Gijs. Uh, Gijs-Jan. Gijs-Jan, mag je nog even een speciale shout-out doen naar Gizzy? Gizzy komt vanavond rond de klok van 6. En ik heb er zin in. Hij heeft zijn timecode zeker klaarstaan. Ik ben best wel benieuwd wat hij in de pompel zet. Naast eh, Gizzy wij er ook nog Herman gebouwd. Thomas Gurney Champion, die hier ook aan mijn overkomst eh, is te vinden. Eh, heb ik Sydney al gespit? Ik heb Sydney al gespit. Uh, wie vergeet het de spit? Duco zou later op de avond komen, is gearriveerd. Allemaal shout naar aan Dan doe ik even een speciale shout-out aan Mr. Charles Arthur Russell. Speciaal voor de avond. Even lekker swingen, clean on your beats. Charles Arthur Russell, a.k.a. Dinosaur L. 1992 was zijn laatste jaar dat hij het licht mocht zien. Maar hij heeft vele, vele, vele pareltjes there's silence. deze niet kent, mag zich official schamen. Ja, toppertje concept. Wie wil dat niet? Je wilt dat niet. Vertel me. Ja. Het best in bed kan krijgen. Nou, in dat, in dat geval ben je op zich Oh homo, ben je bij mij aan het juiste adres? Het begin gewoon eens met interesse te tonen. Interesse tonen. Ja, vraag eens wie ze is, wat haar naam is. Ze heeft er niet zoveel zin in of zo? second opinion. Nou, kom maar op wat je durft. Hallo? Oké, dit soort nonsens heb ik op mijn beurt genoeg van gehad. Ondra, wat zeg jij daarvan? me. That'll be just right for me. Gotta find a girl that'll be just right for me. That'll be just right for me. het Misschien niet, maar we gaan ondertussen gewoon gelijk verder. Duke Claptrap. Twee vanuit de UK. Heavy beat. Marlot. Ha, ha, ha, ha. Oké. Volgende nummer. Vertel me. Soaks. Soaks is um, soak. Jongeman uit Amsterdam. Damsko. Onwijs veel props voor deze jongen. Oké. prachtige productie in elkaar gezet samen met Joya Mooi. En, eh, Later in life. mij uit Amsterdam. Making plans is the first. The others seem to pretend I do too. How to love. Time. Uh, samen met Joya Moy. Opkomend dit jaar. Yes. Een EP, eh, e tweede van Soaks. Ja. Um, Rear Window. Rear een tweede EP. Het is opkomend. Ik vind het super tof. Wat vind jij ervan? Nou, ik doe met jou mee. En dat dan in de vorm van, ik vind het behoorlijk tof. En ik kan het ook niet plaatsen, weet je wel. Ik, eh, ik denk, oké, nieuw Amsterdam dingetje. En ik ken het gewoon van geen velden of wegen. Kan, kan je me dat uitleggen? Waar, uit welke hoek komt het uit Damska? Um, uit welke hoek komt het? Het is een eh, beatmaker. Mhm. Eh, gebruikt veel samples. Zeker. Ja? Akoestische dingen. Akoestische dingen. <laughs> Oké, Thomas, heb je de volgende dat... Boek? Ik vond dat sowieso de moeite waard songs. Ik wie ben vond, vond het de moeite gewoon, waard? Gewoon, eh, ik ben gewoon vereerd omdat we mogen aanschouwen. No homo. No homo. Thomas, heb jij nog een klaar klaarstaan? Ik heb een heerlijk pokkeltje voor jullie klaarstaan. Dit is niet iets vernieuwends. Het kennen jullie waarschijnlijk allemaal. Gewoon een lekkere klassieker. Geniet van. Who's that guy, baby? Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find

picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see oh, what's going on. What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Oh, what's going on? right on. Right on. are they to judge us? Simply cause our hair is long. Oh, you know we've got to find Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. pick it and pick it Don't punish me with brutality. Come on, talk to me you can see what's going on. Yeah, what's going on? What's going on, what's going on? Marvin Gaye vraagt ons deze vraag. Ik vind het geen gemakkelijke vraag, Thomas, of ik jij daarvan. Er gebeurt van alles, 501 Studios. 501 Studios zijn hele... hittige studios, als ik het... Eh, lumineuze dingen. Lumineuze dingen. Lumineus. In de background zitten nog steeds gewoon mijn boys hangen. Even een shout-out Tim van 3FM. Tim van 3FM hebben we hier achter in de studio. Hij staat ook gewoon paraat. Hij staat paraat. Uh, als, je wil, als je Tim wil horen, Tim van 3FM. Ja, doe, doe shout-out. Eentje in de ballenbox. Tim van 3FM is hier. Ja. Tim van 3FM is hier. Kleine oh. shout-out. Oh. Yo, eh. gasten. Eh. Yo, gasten van 3FM. Hey, yo, gasten van 3FM. Hallo. Tim, dat was het weer. Yeah. Valderia Web.